loop op straat, mijn gedachten gaan nergens heen. Zelfs vandaag, mijn verjaardag, ben ik alleen. Niemand ziet dat ik me eenzaam onze plannen Voor mij is slingers aan de wand. Geen diner, geen restaurant. Geen cadeaus, geen handen schudden. Geen advertentie in de ochtendkrant. Mensen lopen zij aan zij. Hand in hand gaan zij voorbij. Ik zie liefde